Onder meer vanwege het personeelstekort. Economen zeggen, laat ouders na de geboorte van hun baby langer betaald thuis blijven. Met andere woorden, verleng het ouderschapsverlof. Dat is goed voor de baby, goed voor de jonge ouders. En eh, het maakt de capaciteit in de kinderopvang maakt dat vrij... En dat kun je dan gebruiken voor bijvoorbeeld de opvang van peuters en kleuters. En wij hebben berekend dat die eh, opvang van die 60.000 eh, baby's in Nederland... dat is ongeveer een capaciteit van 11.000 leidsters in de kinderopvang. Nou, die kun je dus op een andere manier inzetten. Na de zomer komt het kabinet met een nieuw plan voor alle verlofregelingen. Mensen die in de financiële problemen dreigen te komen door een hoge energierekening... kunnen niet meer aankloppen bij het tijdelijk noodfonds Energie. Dat fonds werd vorige week geopend, maar het volledig beschikbare budget van ruim 56 miljoen euro is op. De staatssecretaris zei vorige week al dat er niet nog meer geld bij komt. De FBI zet leugendetectors in om te ontdekken wie informatie lekt vanuit de inlichtingendienst. De afgelopen tijd kwam er in de VS regelmatig geheime informatie naar buiten. De hoofdredacteur van een tijdschrift werd bijvoorbeeld toegevoegd aan een chat... waarin informatie over luchtaanvallen in Jemen werd gedeeld. Volgens een Amerikaanse krant zorgt het nieuws over de leugendetector ervoor... dat FBI-medewerkers niet meer met journalisten willen praten. En als je een gamer bent, dan hoor je muziek in games via de tv of computer. Maar vanavond is dat even anders. In de Ziggo in Amsterdam is PlayStation The Concert. Muziek uit de grootste PlayStation games uit de geschiedenis wordt live gespeeld door een band. Het is een populair concert onder gamefanaten, weet deze gamecomponist. Mensen weten natuurlijk de grote vier games die, die hier gespeeld worden. Er is inderdaad Horizon Zero Dawn, eh, The Last of Us, ehm, God of War... Dat zijn een beetje de grote games die, eh, die iedereen kent. Maar er zitten ook kleinere titels tussendoor. Dus aan het begin van de avond hinten ze al een beetje van welke andere games ze misschien muziek van gaan spelen.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 want ik blijf op vertrek, nergens thuis op mijn plek, of een volledig ik ook ben, ik mis mij. Oh, dit dorp hangt mij als een lied, kan het zingen of niet? Zingen of niet, dat is al toen ik zei, het is geen lied van mij.